Kees Groot met het NOS-journaal. De politiek moet meer doen voor de middeninkomens. Dat vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De WRR schrijft in een rapport dat gezinnen met een jaarinkomen... tussen de 30.000 en 65.000 euro steeds vaker knel komen te zitten. Steeds meer mensen hebben flexibele banen... terwijl allerlei voorzieningen zijn wegbezuinigd. De WRR vindt dat het belastingssysteem meer op de middeninkomens moet worden ingericht. Voor ZZP'ers moeten er minimumtarieven komen en kinderopvang moet beter en goedkoper. Het rapport van de WRR ligt op tafel bij de kabinetsformatie. Gevaarlijke bacteriën die resistent zijn voor antibiotica komen nog bijna overal voor in het afvalwater. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM bij zuiveringsinstallaties in opdracht van minister Schippers. De overheid heeft de laatste jaren wel maatregelen genomen tegen antibiotica-resistentie, maar dat heeft nog onvoldoende resultaat opgeleverd. Als bacteriën resistent worden helpen medicijnen niet meer. Het RIVM wil nu gerichter onderzoek gaan doen naar methoden om afvalwater nog beter te zuiveren. De wachttijden voor specialistische zorg in het ziekenhuis lopen steeds verder op. De Nederlandse Zorgautoriteit schrijft dat de wachttijd kan oplopen tot 48 weken. Dat is ver boven de norm. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn de wachttijden het langst. De NZA vindt dat patiënten beter moeten worden doorverwezen naar ziekenhuizen waar wel ruimte is. Een 19-jarige vuurgevaarlijke crimineel is voor de tweede keer ontsnapt tijdens verlof. De jongen zat in een jeugdgevangenis in Breda en wist vorige maand te vluchten tijdens begeleid verlof. Volgens de politie is hij onberekenbaar en waarschijnlijk in het bezit van een vuurwapen. In 2015 wist hij ook al te ontsnappen tijdens verlof uit een instelling. Hij mocht toen naar buiten om een uitvaart bij te wonen. Het weer, het blijft vanavond droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13. Morgen is er eerst veel zon bij 24 tot 30 graden. Later op de dag is er in het zuiden kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen... things don't always look what they've seen. Behind most smiles, you found shattered dreams. Dirty things do happen, but don't let it be said. Pain and heartache, baby, it's all so very sad. Love's a strange thing that makes us blind, yeah. It creates a world where truth is hard to find. But here I am, baby, listening to your words of sorrow. You must have felt back then if there was no tomorrow. But listen here, only the strong live on. Life is all about expression, you got to carry on. Tried to smile at the past, though there was a tear in your eye. You can trust me, baby, tell me, and if you want to, just cry. Yeah, take it down low now. Ja, Julian Sas was dat met Blues for G. En eh, je luistert naar uh, eh, Bruiskat de Blues. Bij ZFM Zandvoort. En dat komt niet door ZFM Zandvoort, nee. Dat, eh, dat heeft een hele andere reden. Dat is, ja... Vertel ik je straks meer over. nothing I can do. As you leave me here to cry, there is nothing I can do. as the years my love will follow you as the years as the years Gary Moore as the year go passing by. En dat was het tweede nummer van, eh, ja, van de blues eigenlijk. En eh, ja, wat, wat, moet ik hier eigenlijk van zeggen? Ik zeg hier eigenlijk helemaal niks van. Het is gewoon lekker genieten en meegaan in die vibe. En eh, wat zeg ik nou in die vibe? Willem, het is een reggae. Nee, dat is volgende week weer. Ook daarover later meer. kreeg uh, eh, zojuist door dat de eh, webcam die in de studio hangt... die achter mij hangt, zeg maar. Dit vertraging van 10 tot 20 seconden. Nee, de snelheid is wel goed. Ik beweeg gewoon traag. Wow. <laughs> Just a glance. The Prince of Darkness. He just walked past. There's been a lot of people. They've had a lot to say. time, I'm gonna tell it my way. had town was happy again. But there were some that doubted. They disbelieved, so they mocked him. And a stranger, he went away. Now, the sad little town that was sad yesterday, it's a lot sadder today. I walked in a lot of places I never should have been. But I know that the Messiah, He will come again. Ja, Roy Boegenen. En uh, eh, The Messiah Will Come Again. Veel gedraaid nummer, tenminste. Ik, en mij dan. <laughs> Geluk voor het volgende nummer trouwens. Little Wing. En je kent hem natuurlijk van Jimi Hendrix. Wij draaien vanavond Stevie Rain Vaughan. Enjoy. ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je luistert naar Bruis Cut the Blues bij van Zandvoort. Een hele goede avond. Veel vertrouwde luisteraars, ook nieuwe luisteraars. Allemaal welkom. Dit is Bruis, oh ja, Bruis de Woensdag eigenlijk. Ja, ja. Vandaag een Bruis de Blues. Maar dat geeft niet hoor. Is aan mij wel besteed. zullen eens eventjes eh, iemand anders uit de kast trekken. Want uh, er mag voor Kaal best wel iets gebeuren, vind ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, yeah. Oh, yeah. En omhoog die volumeknop. be alright this morning. a young boy at the age of five. My mother said I'll be the greatest man alive. But now I'm a man. I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! spell him. A that rather than Maine. Yeah. North B. Oh, child. Why? That spell managed boy. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me, my mate. I made the move. Come up two hours late was not a man. I spelled him H I N. That rather than man, no B. Oh, child. Why? That spell managed boy. man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. is boy Muddy Waters. Ja, natuurlijk mag het niet ontbreken, want ja, het is geen feest als Muddy is geweest, zeg ik altijd maar. We hebben een eh, verzoekje klaar liggen. En eh, ja, eh, ik piep hem er gewoon tussen. Ik weet niet of het lukt, maar ik piep hem er gewoon tussen. Het is voor, eh, voor onze programmaleider, eh, de heer eh, A.J. Vos, ook wel genoemd Oef. <laughs> het kan allemaal hier. En hij zegt, ja, hij zegt, deze uitzending is eigenlijk pas compleet als je het volgende nummer draait. Nou ja, goed, er staat natuurlijk wel wat tegenover. Van die gepaneerde appeltjes, zeg maar. Mm -hmm. John Bonamassa Betty Close to me fire. Moet ik wel de microfoon openzetten natuurlijk. Close to my fire, John Bonas met Betty Hart. Geweldig mooi nummer, Albert-Jan, bedankt. Jawel. Ik neem jullie eventjes mee naar eh, een stukje Nederland. Heel lang geleden was daar een, eh, een, een band. En de rest is geschiedenis. QB and the Blizzards. To the window of my eyes I can see the rainy day sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am.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 it calls, shelter of my mind hides my love and my tears. And I keep on looking for a reason which is not here. Ja, tuurlijk. En dan mogen we best trots op zijn dat wij als klein, eh, klein landje... Ja, dit er eventjes eh, wereldkundig hebben gemaakt. En nu gaan we naar Canada. Pat Travis met Stevie. Van het album Making Magic. Vrij oud. Vinyl, maar heerlijk. strong. And ever since I can remember, you've been so talented. Oh, you can do anything you want. Why can't you settle down? velen uh, eh, dat ik eh, wat onbekend. Canadese band, de Pat Travis Band. Hij, eh, hij treedt nog steeds op trouwens, dus... ik hoop dat hij ooit nog eens weer een keer naar Nederland komt. Dat lijkt, me, dat lijkt me hartstikke gaaf om daar weer een keertje heen te gaan. En dan sta ik daar dan tussen die oudere jongeren en... ja... Het lijkt mij wel wat. <laughs> Je luistert naar Bruiskat de Blues.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 Dit is nog beter dan koffie. <laughs> Wat zeg ik nou allemaal? <laughs> het is inmiddels uh, vier minuten eh, voor negen. En uh, ja, denk ik nog tijd voor één nummer. ja, ik had hem al in de playlist staan. En ik had er per ongeluk een ander overheen gedraaid. Maar ik kreeg gelijk weer bericht van... Hé, hey, maar je zou toch de live versie doen? Van, van Boris Kerks? Ja, natuurlijk. Is ook zo. Dus ja, helaas. Dan komt hij nog een keer. nee, dat is niet Anita Duif op de Hammond. There is nothing I can do If you leave me here to cry There is nothing I can do If you leave Cause my love will follow you As the years go passing by That's one thing can't But my love will follow you as the years go passing by. richting de klok van, uh, van 9 uur. Ik, eh, ik moet het journaal helaas <laughs> tussendoor gooien. Want anders dan, eh, dan ben ik vanavond niet de enige die last heeft van de blues. Maar het hele bestuur van ZFM.